Goedenavond, ik ben Casper en dit is het nieuws van NOS op 3. De nieuwe lijsttrekker van de VVD, Dylan Jesselgus, is niet van plan de PVV van tevoren uit te sluiten voor een nieuw kabinet. Dat is best opmerkelijk, want haar voorganger Mark Rutte had dat in het verleden wel gedaan. Collega Mark Hamer legt uit waarom. Voor Rutte was het misschien ook wel een deel oud Zijn eerste kabinet, het minderheidskabinet, VVD, CDA 2010-2012, werd aan een meerderheid geholpen, gedoogd door de PVV. Maar vrij plotseling voor Rutte trok Wilders de steun in voor die coalitie. Verwijt van Rutte was toen... Wilders is onbetrouwbaar. Hij heeft het land en hem ook misschien ook wel in de steek gelaten... toen het economisch slecht ging. Volgens Jessicus zijn het andere tijden... en wil ze kijken met welke partijleiders ze kan samenwerken aan oplossingen. In Den Haag is een vrouw overvallen door een volledig gezin. De kinderen van een jaar of twaalf, vader en moeder, belden aan bij een oudere vrouw en drongen naar binnen. Er zijn onder meer, er zijn onder meer sieraden gestolen. Het slachtoffer raakte niet gewond, maar is wel erg geschrokken. Een primeur binnen het hockey. Vandaag is het EK hockey begonnen. En voor het eerst kwamen speelsters met een broek in plaats van een rok het veld op. De Internationale Hockeyfederatie heeft twee maanden geleden de regels voor de hockeytenues aangepast. Hockeyvrouwen eh, mochten eerder al wel een broek aan, maar dan moest het hele team dezelfde keuze maken. Nu mag iedere speelster zelf kiezen wat ze aantrekt. In het ziekenhuis in Venlo staat er iets nieuws op het menu. Daar kan je nu ook een puddingboterham bestellen. Boterham voor patiënten die moeite hebben met kauwen en slikken. Deze logopedist kwam dit tegen en wilde het naar het ziekenhuis in Venlo brengen. Eigenlijk zitten er ongeveer dezelfde ingrediënten in als in een, eh, in een gewone boterham. Dus het is ook gewoon met uh, tarwemeel, zit zuurdesem bijvoorbeeld in, uh, eh, spelt. maar eigenlijk dezelfde ingrediënten. Dus het is qua smaak is het hetzelfde, qua beleving is het natuurlijk wel anders. Na het succes van de puddingboterham is het ziekenhuis door gaan ontwikkelen... en ze bieden nu ook een pasta bolognese en bami aan die makkelijk door te slikken zijn. Het weer nog blijft vanavond nog lang boven de 25 graden... en vannacht koelt het ook maar een paar graden af. Morgenochtend begint bewolkt, er kan een buitje vallen. In de middag wordt het zonnig bij 24 tot 29 graden.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 House all the time. House all the time. House all the time. House all the time. House all the time. House all the time. House all the time. House all the time. House all the time. In my house, it's just house all the time time, time.